Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hij heeft Mossack Fonseca. Jurgen Mossack en Ramon Fonseca werden donderdag opgepakt. De juridische en zakelijk dienstverlener wordt in verband gebracht met grootschalige corruptie... die vorig jaar werd onthuld in de zogenoemde Panama Papers. De twee oprichters hebben volgens justitie in Panama geholpen... met het opzetten van bankrekeningen voor het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht rekeningen werden gebruikt om steekpenningen door te sluizen. Het bouwbedrijf heeft in verschillende landen ruim 750 miljoen euro aan steekpenningen betaald om opdrachten te bemachtigen. De voormalige baas werd vorig jaar veroordeeld tot 19 jaar cel. Het Franse Openbaar Ministerie heeft Jean-Marie Le Pen in staat van beschuldiging gesteld vanwege een antisemitische uitspraak aan het adres van de zanger Patrick Bruel. De oprichter van het Front National deed de uitspraak in een filmpje dat in 2014 op de website van de partij stond. De Pen haalt uit naar een aantal critici onder wie Bruel. Over de zanger die van Joodse afkomst is, zei hij onder meer dat ze een overvorm zouden bouwen. De 88-jarige Jean-Marie Le Pen is vaker in de problemen gekomen door antisemitische uitspraken. Het Front National heeft hem daarom al een tijd geleden geschorst. Het Vlaamse cabaret-trio De Hygiena's heeft de juryprijs gewonnen op het Leids Cabaret Festival. De publieksprijs ging naar de Nederlandse Felix Hezemans. De prijzen werden de afgelopen avond uitgereikt in de Leidse Schouwburg. De Hygiena's staken er volgens de jury onder meer bovenuit vanwege hun van veel fantasie getuigende absurde invallen. Ze gaan samen met Hezemans en de derde finalist, PS en Zo is het leven uit Tilburg, op tournee door Nederland. Het weer, er trekt sneeuw en in het zuiden natte sneeuw over en dat kan glad zijn.